Oud-minister Grapperhaus wordt zwaar beveiligd. Dat is al een paar weken. Er zou sprake zijn van een ernstige dreiging vanuit de zware criminaliteit. Volgens het parool zit Bolle Jos erachter. Dat is een drugscrimineel die sinds mei op de nationale opsporingslijst staat. En zou een hele grote speler zijn in de cocaïnehandel, vertelde de politie toen in opsporing verzocht. Er wordt veel geld mee verdiend in de cocaïnebusiness. En we denken dat hij eh, al deze, dat geld heeft witgewassen en ook nog 100 eh, kilo's aan goud heeft witgewassen. Nou, daarna Daarnaast weten we ook dat hij, als het even niet gaat zoals hij wil, extreem gewelddadig kan zijn. En we denken ook dat er een persoon door zijn geweld om het leven is gekomen. waarom Grapperhaus precies wordt bedreigd, weten we niet. De politie in Duitsland is bezig met het ontruimen van een klein dorpje. Het ligt vlakbij een grote bruinkoolmijn en de eigenaar van die mijn wil uitbreiden. Daarom moet het dorp weg. De meeste bewoners zijn al vertrokken en nu zitten er al een tijdje veel klimaatactivisten die niet willen dat het dorp verdwijnt. Het ontruimen gaat over het algemeen best soepel, ziet onze correspondent. Maar... Hier en daar is er wel wat verzet en is er ook wat meer eh, <laughs> ingrijpen nodig. De politie naast me is hier iemand eh, aan het wegslijpen die zich vastgeketend heeft in een auto. Nou, dat kost natuurlijk veel tijd en eh, aandacht. Maar tot nu toe lijkt het redelijk rustig te gaan allemaal. De politie heeft het hele gebied afgezet en niemand kan er zonder toestemming naar binnen. Agenten houden er rekening mee dat de ontruiming weken kan gaan duren. In de haven van Rotterdam zijn waarschijnlijk weer drugsuithalers opgepakt. Vijf man tussen de 19 en 23 jaar worden ervan verdacht dat ze drugs uit containers haalden voor criminele organisaties. Gisteren en eergisteren werden er ook al jongeren opgepakt. Of de arrestaties iets met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. En een grote brand in een huis in Etteleur in Brabant. De vlammen sloegen al snel uit het dak. De schade is enorm. De bewoner was niet thuis. Buren hebben rook- en waterschade. Je hoort de overbuurman. Ik was echt geschrokken, ja. Het was echt hevig. Ja, volgens mij de onderkant is, eh, stond helemaal in brand. Aan die trap en naar boven. En op een gegeven moment was ook een zolder eh, eh, zeg maar in brand. Ja, hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. Het onderzoek is nog niet begonnen omdat het in het huis nog bloedheet is.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 Luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort.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 You must be a special lady. who are you singing first and second? No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Let's get down on some harmony. Come on. Cause you got me sitting on top of the world. tweede uur begonnen met Rolf Sanchez met Combo 2... gevolgd door Special Lady van Ray Goodman. Bloemschikken is voor mij een passie. Al dus Joop Jansen. Met de hulp van en aanwijzingen van deze voormalige bloemist... kunt u een eigen bloemstuk leren maken. Na de gezellige middag mag u na afloop uw eigen creatie mee naar huis nemen. Het is 9 euro inclusief koffie of thee. Vooraf te aanmelden is noodzakelijk en dat kan bij de balie van Pluspunt. 5740 3330. 5740 3330. En het is elke vierde vrijdag van de maand. Van 2 tot 4 uur middags. En zoals ik al zei, het is de locatie is Pluspunt. En de volgende is Suddenly van Billy Ocean.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 up suddenly suddenly you're in love. Zomer of winter, altijd weer ZFM.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 是何妨？ Dit waren Ben Eking King met Stand By Me en Suzanne en Freek met Goud. Zandvoort is een boekwerkrijker. Het is een fotoboek met ingekleurde historische foto's van Zandvoort. De oorspronkelijke zwart-wit foto's heeft auteur Dennis Plantinga... met gebruik van verschillende computerprogramma's en handmatige bijkleuringen gerestaureerd. Met als doel om oud Zandvoort weer tot leven te brengen. Het boekwerk, 19,99 euro, is onder andere te bestellen bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht. We gaan door met Watching You're Watching Me van Bill Withers. Watching you, watching me so easy to see that it's my loving you that puts the starlight in your eyes, watching me, watching you. It's so obviously true that it's your loving me that makes my Yesterday, yesterday, yesterday. Denise Williams, geboren op 3 juni 1950, is een Amerikaanse soulzangeres die een wereldhit had met Too Much, Too Little, Too Late. Een duet met zanglegende Johnny Mathers. Ze groeide op in een Pinkstergemeente waar alleen maar gospelmuziek was geoorloofd en waar ze in het koor van de kerk zat. Denise brak definitief door met het nummer Let's Hear It for the Boy dat van de soundtrack van de film Footless afkomstig is. En andere nummers van haar zijn Free, That's What Friends Are For en It's Gonna Take a Miracle. Hier is Denise Williams met Free. je hier.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 on Star van Rolls Royce, gevolgd door Sunny van Bobby Herb. Landgoed Koningshof is een 200 hectare groot landgoed van natuurmonumenten. Het maakt een ontwikkeling door van open stuifzand naar bosgebied. Een proces dat door de aanleg van parkbossen hier en daar werd versneld. Ook het open karakter in het gebied te handhaven is hier een aantal Shetlandponies en enkele Schotse hooglanders aan het grazen gezet. Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangeleind. De rondwandeling is er aangegeven met groene paaltjes. De lengte is 3,5 kilometer, duurt ongeveer 1 uur. De ingang is de Duinlustweg. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. dresses your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother.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 Edwin Rutte, Nederlandse jazzzanger, drummer en acteur en presentator. Geboren in 1943 en die wordt dus vandaag 80 jaar. Naomi Judd, een Amerikaanse singer-songwriter. En Naomi is geboren in 1946 en die zou dus vandaag 76 jaar oud zijn geworden. Ze stierf een dag voordat ze zou worden opgenomen in de Country Music Hall of Fame in Nashville. Naomi Judd vormde in de jaren 80 en 90 met haar dochter Winona het bekende country duo The Judds. Hier zijn de Judds uit 1984 met Why Not Me?